Kees Groot met het NOS-journaal. Tegen de man die vorig jaar een ruit insloeg van een Joods restaurant in Amsterdam... is 52 dagen cel geëist. De Palestijnse vluchteling uit Syrië viel het restaurant aan... vlak nadat de Amerikaanse president Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël had uitgeroepen. De geëiste celstraf is gelijk aan de tijd die de man in voorarrest heeft gezeten. Hij zou dus niet langer in de cel hoeven blijven. In een studentenhuis in Utrecht is vanmiddag een dode gevonden. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat het gaat om een jonge vrouw. De politie doet onderzoek en wil nog niets kwijt over de zaak. In Nieuwegein is een man aangehouden na een achtervolging. Volgens buurtbewoners heeft die arrestatie te maken met de dood van de vrouw in Utrecht. De politie kan dat niet bevestigen. In Nunspeet woedt een grote brand op een bedrijventerrein. De zwarte rookwolken zijn in de verre omgeving te zien. Volgens Omroep Gelderland gaat het om de opslag van Stella voor elektrische fietsen. De brandweer zou op afstand blijven vanwege het gevaar voor ontploffende accu's. Er is een NL-alert verstuurd met de waarschuwing voor omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Er is een tweede dode gevallen door het ongeluk met het vliegtuig van Aviodroom in Zuid-Afrika. Het gaat om een werknemer van de fabriek waarop het toestel terecht kwam. De man die gisteren al overleed is een Zuid-Afrikaanse technicus die aan boord was van het vliegtuig. Het historische toestel stortte gisteren neer tijdens een testvlucht om te zien of het klaar was voor de reis naar Nederland. Aan boord waren 19 mensen, onder wie drie werknemers van het Aviodroom. De Europese politieorganisatie Europol lanceert een WK-spel om voortvluchtige criminelen op te sporen. Mensen kunnen via een speciale website plaatjes verzamelen van de meest gezochte criminelen in Europa, vergelijkbaar met voetbalplaatjes. Ook de foto's van twee Nederlandse topcriminelen worden op deze manier verspreid. In totaal zitten er 25 criminelen in het team. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. In het oosten kans op een bui. Het is 21 tot 24 graden. Morgen in het oosten opnieuw kans op een bui. Elders meer zon en ook wat warmer met maxima rond de 27 graden.